Eck met het NOS-journaal. Een olietanker met de Curaçaose vlag is woensdag door de straat van Hormuz gevaren. Dat blijkt uit een analyse van de NOS. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten worden schepen in de zeestraat aangevallen door Iran... als vergelding voor bombardementen. Ook zouden er Iraanse zeemijnen liggen. De tanker met de vlag van Curaçao is een van de weinige schepen... die de afgelopen dagen door de zeestraat kon varen. Het schip is onderdeel van de schaduwvloot die Iran gebruikt om olie te verschepen. Nederland wordt aangeklaagd door Rusland. Volgens het Russische onderzoekscomité heeft Nederland een gouden kunstcollectie gestolen uit de Krim. Het goud werd tien jaar geleden door Oekraïne uitgeleend aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Toen de Krim werd geannexeerd door Rusland ging het goud terug naar Oekraïne. In Rotterdam is nog veel onduidelijk na de explosie en brand bij een synagoge in de wijk Blijdorp. Vlak na de explosie vannacht hield de politie vier verdachten aan. Dat gebeurde bij een andere synagoge in de buurt. De politie onderzoekt beelden van de brandstichting... die zijn gedeeld op sociale media, zegt verslaggever Henrik Willem Hofs. Vanaf hetzelfde account is ook iets gepost over een brandstichting in Luik eerder eh, deze week. Eh, dat zou gepost zijn door een eh, strijdgroep uit Irak die banden heeft met Iran. Maar of de verdachten hier iets mee te maken hebben is nog niet duidelijk. Bij een grote politieactie in Bolivia is een van de bekendste drugsbazen van Uruguay opgepakt. De 34-jarige Sebastian Marcet werd al jaren gezocht. Zijn drugskartel smokkelde cocaïne naar buurlanden... maar ook naar Nederland, België en Duitsland. Ook wordt de drugsbaas verdacht van meerdere moorden. Het weer bewolkt met vanaf lokaal kans op een stevige bui. Het koelt dan af tot een graad of 4.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 you've been mine. Steady. with you, skin to skin, I bet you are feeling just the way I do. Uh-huh. Wiping on the dance floor, show me your intention. I like it when you follow through. you, skin to skin, I bet you are feeling just the way I do. Uh-huh. show me your intention. I like it when you follow through. Just just just just just just just just just rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock the discotheque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 them. listen to the children of the sky.